Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Hennis erkent dat ze vorige week in eerste instantie verkeerd heeft gereageerd... op het rapport over het mortierongeval in Mali. Ze zei toen dat ze wilde optreden, niet aftreden. In de Tweede Kamer noemde ze dat vanavond knullig en raar... maar ze voegde eraan toe dat ze ook maar een mens is. De hele Kamer heeft harde kritiek op Hennis. In haar antwoord zei ze politiek verantwoordelijk te zijn... voor de dood van twee militairen vorig jaar in Mali... Die kwamen om het leven omdat de granaten die ze gebruikten onbetrouwbaar waren. Algemeen wordt verwacht dat Hennis vanavond zal aftreden. Zelfs haar eigen partij, de VVD, spreekt van een aaneenschakeling van vermijdbare fouten. Een jas die vandaag is gevonden bij Huis ter Heide in Utrecht... is waarschijnlijk van de vermiste Anne Faber. Dat heeft de politie bekendgemaakt in opsporing verzocht. Faber, die sinds vrijdag wordt vermist, heeft waarschijnlijk een ANWB-route vanuit de beeld gefietst. Dat concludeert de politie op basis van telefoongegevens. Voorbij Soest ging de telefoon uit. De Spaanse koning Felipe houdt vanavond een televisietoespraak. Waarschijnlijk zal hij daarbij ingaan op de situatie in Catalonië. Het zal de eerste keer zijn dat de koning zich erover uitspreekt. De regio Catalonië wil zich afscheiden van Spanje... Afgelopen zondag trad de Spaanse politie hardop tegen Catalanen die daarover hun stem wilden uitbrengen bij een referendum. In de Catalaanse hoofdstad Barcelona zijn vanavond opnieuw duizenden demonstranten op de been. In de hele regio is vandaag gestaakt en gedemonstreerd uit protest tegen het harde politieoptreden van zondag. Het weer, de wind neemt af en de meeste buien verdwijnen.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 I need a bug outside a big house. You'll never take me alive. You'll never take me alive. You'll never fucking take me alive. It's better to down on het tweede uur van geen lompen, maar zware metalen. En we openden het tweede uur met Marilyn Manson. Shockrock Band en ook de naam van de frontman. Hun doel is en was om de grenzen van met name de Amerikaanse censuur te overschrijven. En gelet op de tekst van het vorige nummer, The Devil Beneath My Feet, eh, kan ik daar wel een beetje inkomen. Het album waar dit vanaf komt heet The Pale Emperor. Tot zover de informatie over Marilyn Manson. We gaan naar Manowar uit de VS. Het record, de luidste band van de wereld, staat nog steeds op hun naam. Met een piek van 139 decibel. En gemiddeld eh, produceren ze zo'n 120 decibel wat net tegen of net op de pijngrens ligt. Ik kan erover meepraten. Van hun album, <laughs> hoe toepasselijk, Louder Than Hell, is hier My Spirit Lives On. Fintroll. Afkomstig uit Hoe kan het anders Finland. En eh, hun muziek omschrijf je als death en black metal met een mix van de Finse volksmuziek. Van het album Midnattens Wiedunder is hier het titelnummer. Vintrol. We blijven even in het genre hangen en we gaan naar Noorwegen. Scandinavië is langzamerhand toch wel hofleverancier geworden in de metal. En met name de black and death metal. En we gaan naar Dumu Borgir. Van hun album In Sorte Diaboli is hier The Sacrilegious Scorn. young Savage. Een band die al een flink aantal jaren aan de weg timmert. En eh, hun muziek, eh, ze zijn ooit begonnen als speed- en heavy metal band. En tegenwoordig zoeken ze de wat meer progressieve kant op. En ze staan daarnaast ook nog bekend om hun themaalbums. Van een van die albums, The Wake of Magdalene, is hier The Paragons of Innocence. Yeah. terug in de tijd naar 1969. Want toen werd de band Judas Priest opgericht. En ze worden gezien als een van de grondleggers van het heavy metal genre. En ook eh, introduceerde deze band de typische metal look met leer en studs. De spikes kwamen later pas. Van hun album The Very Best Of uit 2008 is hier You've Got Another Thing Coming. En met Judith Priest eh, blijven we nog even in Engeland hangen. We gaan naar White Snake, opgericht in 1977 door ex-Deep Purple-zanger David Coverdale. Ook John Lord en Ian Pace eh, hebben een tijdje deel uitgemaakt van deze spin-off van Purple. Van hun album Greatest Hits uit 1994 is hier Judgment Day. night is gone, the time has come to find a new day has begun, and it promises to stay to soothe the pain of wasted years, kiss away the bitter tears, love to light the steken de Noordzee even over en we gaan naar Zweden. Sabaton, lekkere power metal, recht toe, recht aan, uit Zweden. En eh, van hun album Atero Dominatus is hier het titelnummer. Atero Dominatus Berlin victory. battering rams. Artillery leading our way, a million grenades has been launched. The Nazis must pay for their crimes, the wings of their eagles been broken. Marshals, Sukhol's orders, certainly Berlin on the plains. Disregard the losses the city's asked to take. Altero Dominatus, Berlin the fallen. The price of our war must be paid. Millions of lives have been lost. The price must be paid by the men that started a war in the 30s. The spring of the year 45, the year when the Nazis will fall. We're inside the gates of Berlin. The week of the eagles been broken soldiers, head on the plains. Disregard the losses the eagle lands to take. Atero dominatus, Berlin. komt eveneens uit eh, Scandinavië. En het is uh, eh, Stratovarius. Wederom power metal en dit keer uit Finland. De naam van deze band is een samenvoeging van Stratocaster en Stradivarius. De bekende, overbekende viool. En van hun album, een van hun thema-albums, Elements Part 1, is hier Eagle Heart. eigenlijk geen introductie. We gaan naar het live album Rock in Rio. En eh, we gaan luisteren naar Hallowed Be Thy Name. Hier is Maiden. waiting in my cold cell when the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. Cause at five o'clock they take me to the gallows pole. Yeah. The sands of time for me are running low. Heerlijk. Iron Maiden met Hello Be Thy Name. Lekker om dat weer eens even terug te horen. De volgende is een band uit Nederland.